Zij worden één voor één door de ME afgevoerd. De Somaliërs waren uit protest een zitactie begonnen. De meeste Irakezen besloten vanochtend hun protest op te geven. Ze gingen in op een voorstel van minister Leers. Hij biedt de asielzoekers drie weken opvang in afwachting van een overleg dat hij heeft met een Iraakse minister. De GGD Zuid-Holland-West heeft de directeur op non-actief gesteld. Bij de dienst zijn financiële problemen. Vorig jaar is een verlies geleden van 2,5 miljoen euro. En de verwachting is dat ook dit en volgend jaar flinke verliezen worden geleden. Om die te beperken wordt de bedrijfsvoering aangepast en komt er een vacaturestop. Voor de huidige werknemers van de GGD-afdeling verandert er niets en ook de hulpverlening gaat gewoon door. Aandeelhouders hebben Facebook en topman Mark Zuckerberg aangeklaagd voor de mislukte beursgang van het internetbedrijf. Ze zijn boos omdat pessimistische groeiverwachtingen vlak voor de beursgang zijn achtergehouden. Beurshandelaren zouden daarvan zijn geschrokken, waardoor de handel in het aandeel Facebook tegenvalt. De vakbonden hebben de Netcar-directie een ultimatum gesteld. Ze willen uiterlijk vrijdag meer duidelijkheid over een sociaal plan, anders volgen er mogelijk acties. Netcar praat al maanden met overnamepartijen om sluiting van de autofabriek te voorkomen. Er werken 1500 mensen bij Netcar. De kwaliteit van open zwemwater in Nederland is slechter dan in andere Europese landen. Vooral binnenwateren voldoen geregeld niet aan de normen van de Europese Commissie. Die deed op 22.000 plekken in Europa onderzoek naar de kwaliteit van open zwemwater. In Nederland voldeed 1 op de 10 onderzochte plekken niet aan de minimale eisen op het gebied van waterhygiëne. Het weer. Vanavond komen enkele stevige regen- en onweersbuien voor met kans op hagel en wateroverlast. Morgen zonnig en droog. Het 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. Het is iets minder druk dan normaal in de Randstad. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. De A4 Hoofdvliet naar Vlaardingen voor het Ketelplein 4 kilometer. Op de A10 West voor de Continental 5 kilometer. Zaten daar drie auto's op elkaar. Tussen Osdorp en Oud-Zuid staat 3 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Den Haag en Zoetermeer 5. En verderop naar Arnhem tussen Knap het Oude Rijn en Driebergen nog eens 9 A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 5 kilometer en richting Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg en Delft 4. Verderop bij het Kleinpolderplein nog eens 3. Op de A15 Europort Rotterdam bij het Vaanplein 6 kilometer. A16 Rotterdam-Breda bij de randweg Dordrecht 4. De A20 Rotterdam-Gouda bij Terbrechtseplein 6 kilometer en bij Moordrecht nog eens 3. De A27 Utrecht-Almere tussen Rijnsweert en Beeldhoven 6 kilometer.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 En als je naar buiten kijkt, dan klopt dat ook wel. Want eh, het heeft even hard geregend, maar nu schijnt de zon weer. En is het ook weer lekker weer om eh, te gaan rennen samen met die Daryl Wally.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 Just a few close friends, Charlie, and me. We just got started when somebody asked, How long you think this party's gonna last? I said, All night. in a bus. Said you had a party and you didn't call us. I said, put on your dance shoes and come along. We'll be here till the cows come home, and that's all night long. feeling dancing on the wall. The last thing I remember before the lights went out, I jumped up on the table and I started to shout. I said all night long. ze samen opgenomen hebben en samen ook op een cd geplaatst hebben hoor. Tattoos and Scars, zo heet de cd van Montgomery Gentry. Maar hoe dat de cd van Charlie Daniels heet, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die heeft het in ieder geval ook op zijn cd geplaatst. Rodney Crowell, prachtig nummer eh, geschreven voor Lian Womack. Niet te produceren door Mark Wright. Ashes bij Now. Met een dame die een hele mooie carrière voor zich heeft en achter zich heeft wat betreft het maken van country music, uitbrengen van cd's en live optredens daar in Amerika. Maar dat geldt ook voor deze man. In 1997 was hij weer heel even stil geweest. Maar later bleek dat hij de tijd had genomen om een nieuwe cd op te nemen. En die cd noemde hij High Lonesome Sound. Dit is Vince Gill. dat vaak hoor, met eh, nummers van eh, Vince Gill of cd's van Vince Gill. Maar ik kreeg deze cd in mijn bezit in 1997 eh, en ik luisterde hem echt helemaal in één adem uit. En daarna nog vier, vijf keer geloof ik hoor. The Greatest Hits van Brian White. En daar kon natuurlijk niet op ontbreken. How long, the album version. you need someone to En inderdaad, de dochter van... Singer-songwriter brengt ook heel wat cd's uit. Back to You is een van die cd's en I Could Love a Man Like That, een van de nummers die zij zelf geschreven heeft, zelf geproduceerd heeft en daar zelf ook nog een keer de gitaar bij gespeeld heeft. En dit is weer zo'n prachtige ballad. Legacy, zo heet de cd van Neil Cote, de titeltrack. If my life was in my hands Things that happen like I planned Every little dream of mine came true I never would have met someone like you I wouldn't see you smile when I come home Or hear you laugh when we're alone If I'd never found a love like this Think what I'd have missed They can list my life From A to Z All I've tried to do Or tried to be No matter how this world remembers me Loving you will always be my legacy could have might have been a Texas millionaire Maybe nice, but I don't care Cause every time you look at me I see my destiny, they can list my life From A to Z, all I've tried to do Tried to be, no matter how this world remembers me Loving you country stem wordt hij ook wel omschreven. Deze Neil Coty Legacy is eh, door hem zelf geschreven samen met eh, Randy von Warmer. En Randy van Warmer is dan weer een schrijver die meer bezig is met eh, de popmuziek. Dus pop meets country. Skip Ewing en Dark Stone, prachtig schrijversduo, hebben dit geschreven. It's What I Do, op die cd staat het, van Billy Dean. name of love. He said, baby, I love you. But she believed that it was true in the backseat of his Malibu. They made love. And for the worst and for the best. With their best friends as their guests. And in her mama's wedding dress, she said, I do. She did it in the name name of love. She did it in the name of love. But he was all that she was thinking of. She did it in the name of love. Did it in the name of love. It's amazing what a heart's prepared to do in the name of love. months he was gone But the love they made kept growing strong inside her She said, I can't afford to raise him right She asked for help but got advice Couldn't choose to take a life So she had a child She did it in the name of love She did it in the name of was thinking of She did it in the name of love Did it in the name of love It's amazing what a heart's prepared to do watched him play Never gave herself away And cried But now the only thing That keeps her sane Is knowing deep inside She did it in the name of love She did it in the It's amazing what a heart's prepared to do is dat mooi of is dat mooi? In the Name of Love van deze Billy Dean. Prachtige zanger met prachtige liedjes hoor. My Next 30 Years. Phil Fazar schreef het voor Tim McGraw. En die Phil Fazar produceerde het zelf en op gitaar en op piano hoort u Steve Nathan.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 U weet wel waar eh, onbekende zangers en zangeressen die denken dat ze een liedje kunnen zingen, hun uh, kunsten mogen vertonen op tv. Soms dan worden ze helemaal uitgehoond en weggelachen door de jury en soms dan heb je hele mooie verrassingen. En natuurlijk kennen ze in Amerika ook zoiets, maar dan onder de naam American Idol. En daar is eh, Carrie Underwood eigenlijk ontdekt. En eh, op een gegeven moment, ze had wat eh, voorrondes gewonnen. En toen werd er tegen haar gezegd van, jij mag een van jouw favoriete zangers uitnodigen om samen met hem een duet te zingen.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 En die moet maar eens een keer kijken naar Carrie Underwood en Randy Travis. I told you so. En dan moeten we eens opletten hoe dat die eh, Randy Travis reageert als eh, die Carrie Underwood begint te zingen. Dan laat hij echt merken van, ik heb respect voor jou. En dat hoor je niet vaak hoor. Op zondagmorgen zat ik naar de radio te luisteren en toen hoorde ik dit nummer voorbij komen. Ik ben als een gek gaan zoeken wie de zangeres was. Seven Shades of Blue. En het was Ricky Cole. I wanna hold you now. And listen to you breathe. It's like the ocean sound. Whispering through the trees shoulder There's a tide pool of my tears Where the waves came crashing over And the shoreline disappears Baby, close your eyes the phosphor shines Green flashlights from the sea And our nets were full of soft shells kitchen table if time were cheap and the night forever young. een dame hier uit eh, Nederland die eh, al heel wat dingen gedaan heeft. Onder andere wat eh, country music heeft opgenomen. Kijk maar eens op haar website en kijk maar eens hoeveel cd's zij inmiddels al heeft uitgebracht. Alan Jackson. Hij heeft het over een dame die hij ontmoet heeft. Maar... Sitting in a roadhouse down on highway 41 You were wiping off some ketchup on the table that was done I knew you didn't see me I was in a corner booth Of course you weren't my waitress Mine was missing her front tooth So I flagged you down for coffee But I couldn't say a thing But I'm in love with you, baby And I don't even know your name I'm in love know your name I've never been too good at all those sexual games So maybe it's just better if we leave it this way I'm in love with you, baby, and I don't even know your name a little courage and a shot. I asked you for a date and then I asked to tie the knot. I got a little wasted, yeah, I went a little far. But I finally got to hug you and you helped me to my car. The last thing I remember, I heard myself say, I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good with all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way I'm in love with you, baby, and I don't even know your name I was hearing wedding bells at me without her left front tooth. And I said, where the hell am I? And just who the hell are you? She said, I was your waitress and our last name's now the same. Cause I'm married to you, baby, and I don't even know your name. Yeah, I'm married to a waitress, I don't even know her name. I've never been too good at all those sexual games. I never thought my love life would quite turn out this way Hey, I'm married to a waitress and I don't even know her name. Get me out of here. dat was hij dus, die Ellen Jackson en eh, I Don't Even Know Her Name. Ik heb het u al eens eh, eerder verteld, hè? Ruud Hermans, eh, de man hier uit Nederland, is altijd bezig geweest in de country music. Hij werd ook wel de ambassadeur van de Nederlandse country genoemd. Hij maakt nu tegenwoordig wat minder muziek, maar hij heeft wel huiskamerconcerten. En die huiskamerconcerten die mag ik allemaal opnemen. En dan eh, gaan we daar eh, later, in een later stadium, als alles komt zoals het eh, moet komen, gaan we daar een cd'tje van maken. Ik wil u vast laten genieten van één nummer. Gonna Marry in the Fall. Opgenomen dus in de huiskamer van Ruud Hermans. I am gonna marry in the fall. I am gonna marry in the spring Cause I'm in love with a pretty little girl Who wears a diamond ring I'm just a country boy Money have I none But I've got silver in the stars Gold in the morning sun. Gold in the morning sun. Never gonna kiss the ruby red lips of the prettiest girl in town. Never gonna ask her if she marry me she'd only turn me down And I'm just a country boy Money have I none But I've got silver in the stars Gold in the morning sun never could afford a store-bought ring with a sparkling diamond stone. All I could afford is a loving heart, the only one I own. And I'm just a country boy Money have I none, and I've got silver in the stars. binnenkort zal ik u nog eh, meer kunnen laten horen van eh, deze man eh, in zijn eigen huiskamer. En dit is dan weer opgenomen in een grote studio. Door niemand minder dan Darren Norwood. My Girl Friday. She stands there with her suitcase. We've been through all this before. I know it's gone hurt walks out the door I wish things could be different We didn't have to say goodbye Someone else is in the picture And we don't see eye to eye The minute that she leaves here She'll run straight to there strength to let her go Even though it breaks my heart One last time I'll hold her tightly And kiss her on the cheek As she rushes to the car I'm left To face the lonely week Away before I want to She don't need to see me cry I know that I'd go crazy If it wasn't for the fact I'll always be her daddy And they'll have vader en moeder gaat scheiden, dan moeten de kinderen ook gedeeld worden. Hè? Het weekend eh, even naar vader toe of even naar moeder toe, maar net zoals het eh, geregeld is. Maar soms kan het ook wel eens gebeuren dat eh, de ouders gescheiden zijn, de kinderen naar de vader of naar de moeder brengen, maar dan eigenlijk bij zichzelf denken van, waarom zijn wij gescheiden? Ik wil eigenlijk helemaal niet bij je weg. En dat is in dit nummer heel mooi beschreven. Is everybody in okay? Let's go see Dad. Same time. front stuff But that's not the way Mom makes it Daddy breaks my heart I miss everything I used to have with her again Every other Zij hebben het geschreven en Kenny Chesney en Reba McIntyre plaatsen het op een cd. Prachtige cd overigens geworden hoor. Staan maar liefst 12 eh, tracks op met allemaal duets. Met eh, onder andere eh, Carol King staat er nog op. Trisha Yearwood staat daar nog bij. Maar ook deze man staat erbij. En dat wil ik u ook nog even laten horen. Ronnie Dunn, u weet wel van Brooks en Dunn. dat is diezelfde River McIntyre hoor. McIntyre en die Ronnie Dunn hebben het geschreven. Misschien moet u maar eens naar uw favoriete platenzaak gaan en vragen naar deze cd van Riba Duets.